your innocent smile when the bed is burning around my head. When a war breaks out, it'll be no surprise. Your unforgettable smile, your unforgettable. eyes leave, now there's nothing left but charge. We're all alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. het licht, op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen, uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. Won mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je